Duizenden mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in onder meer schoolgebouwen. Zeker zes mensen worden vermist. De Italiaanse minister van Onderwijs stapt op. Hij vindt dat zijn ministerie niet genoeg geld krijgt, meldt persbureau Reuters. Volgens minister Fioramonti is er minstens 3 miljard euro extra nodig... om de staat van het Italiaanse onderwijs te verbeteren. Bij zijn aantreden in september zei hij al dat hij zou opstappen... als dat geld niet beschikbaar kwam. Zijn ontslag is een tegenvaller voor het Italiaanse kabinet... dat nog geen vier maanden geleden werd geïnstalleerd. De leider van Hongkong, Carrie Lam, noemt demonstranten in Hongkong op Facebook... een groep roekeloze en egoïstische relschoppers. Ook gisteren kwamen tot gewelddadige confrontaties tussen betogers en de politie... in een aantal winkelcentra en in toeristische delen van de stad. Er wordt onder meer gedemonstreerd voor het recht om een eigen regering te kiezen... en een eigen leider. De politie zette traangas in om de demonstranten te verdrijven. Mogelijk kan de Notre-Dame in Parijs niet worden hersteld. Daar is volgens de aartspriester van de kathedraal 50% kans op. In de kerk staan stijgers die daar al voor de brand in april waren geplaatst voor restauratiewerk. De kans bestaat dat de stijgers instorten en zo het deel van de kerk beschadigen dat nu nog overeind staat. Het restaureren van de Notre-Dame zou daardoor pas over ruim een jaar kunnen beginnen.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 I'll be so blue just thinking about you. need two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. en stuur je allemaal fijne dagen.